Carolijn Barry met het NOS Journaal. De Franse politie heeft nog eens vijf verdachten aangehouden... voor de aanval met een mes vanmiddag in Parijs. Vanmiddag werden al twee mannen aangehouden... waaronder de hoofdverdachte, een 18-jarige man van Pakistaanse afkomst. De Franse regering beschouwt de aanval als een islamitische terreurdaad. Twee journalisten raakten zwaar gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft voor honderden miljoenen dollars een zaak geschikt met aandeelhouders over het verzwijgen van seksueel wangedrag door leidinggevenden. De 310 miljoen dollar gaat onder meer naar projecten voor meer diversiteit en gelijkheid. In 2018 onthulde de New York Times dat Google seksueel misbruik door Android-bedenker Andy Rubin had verzwegen. Rubin vertrok zelf en kreeg ook nog 90 miljoen dollar mee. Daarop deden duizenden werknemers van Google mee in een protestactie. Het moederbedrijf van Google belooft voortaan meer te doen om misstanden binnen het bedrijf te voorkomen. De NOS en Nieuwsuur hebben een loop gewonnen, de jaarlijkse prijs voor onderzoeksjournalistiek. De NOS kreeg de prijs voor het verhaal over het bombardement op Hawija in Irak... waar in 2015 zeker 70 burgerdoden vielen. Het was een van de bloedigste aanvallen van de internationale coalitie in de strijd tegen IS... Nieuwsuur won met een onderzoek op Malta... waar de regering miljoenen euro's verdiende aan de verkoop van Maltese paspoorten. Beide verhalen wonnen eerder ook al een tegel... de belangrijkste Nederlandse journalistieke prijs. De nieuwe stadsdichter van Haarlem moet na twee dagen alweer vertrekken. Het Haarlemse college zegt dat er vooraf diepgaande onderzoek gedaan had moeten worden... naar Daryl D'Angelo Ozenga. Gisteren ontstond er commotie over zijn benoeming... vanwege een nummer dat hij in 2012 schreef. Daarin trok hij een vergelijking tussen de slavenhandel en de genocide op Joden door de nazi's. Daar bood hij zijn excuses voor aan. Toen er vandaag meer dubieuze teksten opdoken... zette de gemeente Haarlem een streep door zijn benoeming. Het weer, vannacht veel regen. Alleen in het noordoosten blijft het vrijwel droog. Morgenochtend neemt de wind af en dan in het hele land afwisselend zon, wolken en enkele buien... bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. in our feelings. It's 50, 50 percentage. Attention, we need commitment. We myself I wouldn't leave One more promise I couldn't keep It seems no Last.